1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft forse kritiek op de gang van zaken in de zaak Anne Faber. In het debat met minister Dekker zei de VVD dat de affaire model staat voor een forensische zorg die te goed van vertrouwen was. Het CDA noemt het onbegrijpelijk dat aan Michael P., de moordenaar van Anne, vrijheden zijn toegekend op basis van onvolledige papieren. De PvdA wil dat Dekker erkent dat de zaak Anne Faber geen incident was maar het gevolg van een systematische fout. De PVV zegt dat de justitieketen zo verrot is dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen is gestegen, blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. De meldingen over seksueel misbruik gaan vooral over aanranding en ongewenste aanrakingen. Ook zijn er meldingen binnengekomen over relaties tussen leraren en leerlingen. Afgezien van deze stijging daalde het totaal aantal meldingen van incidenten op scholen dat binnenkwam bij de onderwijsinspectie. Wel merkt de inspectie op dat de klachtenprocedure van scholen steeds minder toegankelijk wordt. De Iraakse jonge Nemmer, die bekend werd van de petitie van Tim Hofman... krijgt een verblijfsvergunning. Dat zegt zijn advocaat tegen het ANP. Ook Nemmers ouders en broertje zouden in Nederland mogen blijven. TV-presentator Hofman vroeg in een documentaire aandacht voor de toekomst van de jongen. Hij riep op tot een verruiming van het kinderpardon. Na een hevig debat in de politiek kwam die er. Bij de berging van de containers van de MSC Zoe... die begin dit jaar overboord sloegen... is een scheepswrak uit de 16e eeuw gevonden. Het schip lag vol met koper. Het is de eerste keer dat een wrak van een Nederlands... zogenoemd gladboordig schip wordt gevonden in de Noordzee. Dat was een nieuwe bouwtechniek waardoor de schepen groter konden worden... en langere afstanden konden varen... Onderzoekers willen nu extra investeren in het gebied van de Noordzee... om de rest van het scheepsvak op te, op graven. Het weer verspreid over het land kunnen buien vallen... mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 10. Morgen wordt het een bewolkte dag. Vooral in het noordoosten kan dan wat regen vallen. En dan wordt het opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Rij je vanuit Noord-Holland naar Den Haag, rij dan niet via de A4, want er staat een flinke file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-dorp, 7 kilometer, een half uur vertraging na een ongeluk.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 www.zfmzandvoort.nl We van de lente. just talk, talk about where we're going before we get lost. Let me our thoughts can't get where we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just? tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it.